12 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. Waarschijnlijk wordt morgenochtend pas bekend hoeveel vluchtelingen in de vrachtwagen zaten die vanochtend in Oostenrijk werd gevonden. De politie heeft de wagen naar een grote koelhal gebracht omdat de tientallen lichamen al aan het ontbinden waren. Waarschijnlijk waren de vluchtelingen al dood toen de vrachtwagen Hongarije verliet. De chauffeur is spoorloos. Op de Waddenzee wordt gezocht naar twee vermiste kitesurfers. Zes reddingsboten van de KNRM zijn opgeroepen en speuren het gebied tussen Harlingen en Vlieland af. De kitesurfers zouden vanmiddag uit Harlingen zijn vertrokken voor een tocht naar Vlieland, maar kwamen uit op Texel. Daarna zouden ze alsnog naar Vlieland zijn vertrokken. De KNRM in Harlingen zegt dat mogelijk ook een gewone surfer wordt vermist. In het centrum van Utrecht is een zeehond gevonden. Het dier zwom in de Oude Gracht. Hij is uit het water gehaald en ligt nu in een hondenbench op een politiebureau. Later gaat hij naar de zeehondenopvang in Stellendam, waar hij zal worden onderzocht. Het is een raadsel hoe de zeehond in de Utrechtse gracht terecht is gekomen. Ajax en AZ hebben zich allebei geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax speelde zijn returnwedstrijd in Tsjechië 0-0 tegen, gelijk tegen Jablonec. AZ won thuis met 2-0 van Astra Roemenië. Dat was in beide gevallen genoeg voor plaatsing. De loting voor de groepsfase van de Europa League is morgen. Vandaag werd al geloot voor de Champions League. Daarin is PSV ingedeeld in groep B, samen met Manchester United, CSK Moskou en VFL Wolfsburg. Het weer. Geleidelijk wordt het overal droog.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 Wow, wow, yeah. What the youth want is a righteous revolution. Reggae revolution. Welcome to the Reggae Revolution. You can get every one of these songs on gospelreggae.com. This is Reggae Bashment Mix. the first volume this. Come in. Well, you are now I stick to roots and culture vibes I tell you in a different style and different pattern. Marley en the Wailers, No Woman No Cry. Je luistert naar de Nacht van Reggae, ZFM Zandvoort. Daar gebeurt het allemaal. En waar het allemaal nog meer gebeurt, ja, <laughs> Jamaica. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool. Ribbit a get a little them London cool. Ribbit a get a little them London cool. Ribbit a get a little them to London cool. I never get a woman. White woman push them dog in a pram. Dog and post. I wear raincoat. Nafi laugh, nafi take it for a joke. London cool. Ribbit a get a little them London cool. Ribbit a get a little them car. Jamaica, you know a summer. But in a London, a pure winter. Every morning me get up wearing windbreaker. Me no want catch no more now. London cool. Ribbit again tell it to them London cool. Ribbit again tell it to them London cool. Ribbit again tell it to them car. Jamaica pass I want hear you. London pass I want hear yo. Bridgetown pass I want hear yo. Say Birmingham Posse, I want to hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me now, star. I would have love to live a land and live a white people life. Drive BMW and a drive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice, but me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, take me home country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road. London cool, ribbit get a little them London cool, ribbit get a little them London cool, ribbit get a little them car. Down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a pure winter. Every morning me get up when windbreaker, me no want catch no more now. London cool, ribbit get a little them London cool, ribbit get a little them car. Jamaica pass, I want hear you. Liverpool pass me, I want hear you. Manchester pass me, I want hear you. Me London pass me, I want hear you. Brixton pass me, I want hear you. Take me home, country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home country road. Whoa, way, whoa, way. Jamaica nice. Jamaica, night, Jamaica, night, Jamaica, night. Jamaica, night, Jamaican night. Me come a London to spend a little time. Me drink vodka, expensive wine. Me sight the pretty girl, them a walk and a wine. But Jamaica, it's still on me mind. Said that me long for the golden sunshine. Jamaica nice, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them take me home. Want you. Yellowman met uh, Jamaica Nice. En wat kun je allemaal verwachten deze nacht in de nacht van de reggae bij Ja, naast natuurlijk uh, de, de, de, de, de normale uh, reggae. Wat je normaal op de radio hoort. Niet te veel natuurlijk. Ook een onbekend werk. Veel dub, Weinig, weinig eh, dancehall, want ja, dat is weer een ander programma. Je merkt het vanzelf wel. In ieder geval vanaf ehm, twee 2 uur tot aan 3 uur... krijg je een compleet live concert van Bob Marley en de Wailers eh, te horen. En dat doen we om 4 uur nog een keer. Maar dan een live concert van uh, The Capture van Pieter Tosh. Je gaat het allemaal beleven en je hoort het allemaal bij ZFM. Jamaica Jamaica pass I want hear you. Come me say Jamaica island in the Caribbean. Jamaica produce a lot of champion. Say like Bob Marley, Peter Metro, Yellow Man, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice. Whoa. Wait. Whoa. Wait. Ah, jongens, dat is het, dat is het, dat is het. Right now. Hey, eh, no problem. En mocht je nou denken, waar ga ik dit jaar naartoe met vakantie? Dag hiervan. I say. Whoa, whoa, whoa, Jamaica. No problem. I got say. tell you a little story about reggae land. Mm-hmm. Every man is a DJ and want to sing eh, in a reggae dilemma Zo, even met de airco in mijn nek gaat het allemaal een stukje beter. Want eh, die dreads, ja, dat is toch wel Zuid-Angolees schapenhaar. En eh, ja, dat is toch allemaal, ja, weer wat anders, zeg maar. Het is knap warm. In the shade. Real hot. In the shade. 96 degrees in the shade.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 Oh. Pass the touchy on the left hand side. Pass on the left. And side it a go bun. De musical youth, Pasta Dodgy. Ja, man. Nou, ik word van alle kanten beschoten met foto's eh, en hoe ik er nou allemaal bij sta hier en zo. En eh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik bedoel, kijk, als je een nacht van de reggae gaat doen, dan moet je niet gaan staan met een meid erop. Dat geeft geen pas. Dat zou ik bijvoorbeeld ook niet doen zoals de mensen bijvoorbeeld aankomende week. Eh, dat zijn helden voor mij gewoon. Die op een paal gaat zitten met uh, windkracht, wat zal het wezen, variëren tussen 2 en 12. dat gaat behoorlijk hard. En nou ja, we gaan het allemaal beleven. Het is voor een goed doel. En eh, ik hoop er mijn steentje ook aan bij te dragen. Met of zonder dreadlocks. We wachten het rustig af. de nummer behoeft geen introductie. Dat dacht ik niet, hè. Revelation Time. En op deze versie was eh, te horen dat uh, Ruud Gullit daar ook nog een deuntje op mee. Zo'n één refreintje, geloof ik. Maar dat geeft allemaal niks. Het was een goed nummer. Het wordt nog steeds gedraaid. Alleen eh, naar mijn inziens simpele mening... een, beetje, een beetje veel te weinig. Wat niet geldt voor het volgende nummer. Jubi 40 en dan pakken we eventjes de maxi-single. red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing, you music on the sweet hip line.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 Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely. Talking People. far you been walking, man? 100 miles. Just to walk. Don't you still got some more to walk, man. I know, I've got a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. We to walk and don't look back. Keep on walking. We're gonna walk and don't look Pieter Tos, Mick Jagger kan walk and don't look back. Je wordt wel doodmoe van het gespringen, van het gerun. En dan moet ik dan zeven uur lang moet ik dat dan doen. Met alle liefde. Pen, You Don't Love Me. En allemaal in de nacht van de reggae. hem, we hebben een heleboel luisteraars. En ik ben er zo verschrikkelijk blij mee.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 Stand in love, take my hand in love, job bless. Right, yes, yes. done. right, right now. And let your love come tumbling in. Right, right now. Into our lives uh, uh again. Uh, said right, right now. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Yeah. I got this message for you, boy. <laughs> but it seemed I was never luistert naar de Nacht van de Reggae, ZFM Zandvoort. En daar komt het geluid vandaan. ZFM kleurt jouw nacht. En ik zou bijna zeggen in de kleuren groen, geel, rood. Ja, met deze nacht lukt dat ook wel. Voor hen die zeggen van eh, het is mij al eigenlijk een beetje te laat ik geslapen. Een eh, hele goede nacht, slaap lekker. En voor hen die moeten werken en eigenlijk ook niet kunnen luisteren, maar toch stiekem doen. Lekker doen. richting de klok van 1 uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Mijn god, wat gaat het snel. Mijn drift zou er grijs van worden, zo hard gaat het. <laughs> Ik wil in ieder geval eh, iedereen eh, even bedanken die fotootjes stuurt, verzoekjes stuurt en dat soort dingen. En eh, ik ben er blij mee. Doe ik het niet voor niks in ieder geval. En ik zal hem zo Johnny B. ik laat Pieter Tosh rustig draait aan het journaal van 1 uur. Duurt nog eh, enkele seconden. Veel nieuws zal er niet zijn. Ja, behalve dat de paal zitten is in, eh, in Zandvoort. Dat vind ik trouwens ook heel erg eh, belangrijk nieuws. En misschien wordt er wel geluisterd. Je luistert naar de nacht van de reggae.